Wel kregen hulpverleners op verschillende plekken in het land te maken met agressie. In Amsterdam werden vijf mensen aangehouden die met vuurwerk naar de politie hadden gegooid. Ook in Leeuwarden werden arrestaties verricht nadat jongeren politiemensen hadden bekogeld met vuurwerk en glas. En in Wapenveld loste een politieagent een waarschuwingsschot toen hij werd belaagd door jongeren. Daar is niemand aangehouden. Ondanks het verbod is er tijdens de jaarwisseling toch behoorlijk wat vuurwerk afgestoken. Uit het hele land kwamen berichten dat er volop werd geknald. Het kabinet had het afsteken van vuurwerk verboden... zodat de zorg en de handhaving minder zouden worden belast... en om samenkomsten te voorkomen. Overtreders kunnen een boete en een aantekening in hun strafblad krijgen. Een deel van Den Bosch is door de burgemeester uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie tot morgenmiddag 5 uur in delen van Oost-Den Bosch preventief mag fouilleren en voertuigen mag controleren. Jongeren in Oost-Den Bosch gooiden op oudejaarsavond een auto omver en staken die in brand. Ook is met vuurwerk naar de politie gegooid. Door zeer dichte mist zijn afgelopen nacht op verschillende plekken in het westen ongelukken gebeurd. Bij Brielen botsten vijf auto's en een vrachtwagen op elkaar. Zeker twee mensen raakten gewond. Ook op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam ontstonden ongelukken. Vanwege het slechte zicht heeft Rijkswaterstaat de keteltunnel in de A4 bij Schiedam in beide richtingen afgesloten. In het hele land, met uitzondering van het noorden en Limburg, komt nog steeds dichte mist voor. Het weer, de mist lost waarschijnlijk pas in de loop van de ochtend op.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 Dit de kerst, zo perfect, het lijkt al zo lang geleden. Vorig jaar, mijn vrienden daar, toch was ik niet tevreden. Bubbels bij de open haard, toen stubbel, want jij was niet daar. Voelt nog een beetje leeg, maar alles verandert.